Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Gaza is woedend gereageerd op het besluit van Israël... om ruim 600 Palestijnse gevangenen niet vrij te laten. Gisteren liet Hamas zes Israëlische gijzelaars vrij. Dat gebeurde opnieuw met een ceremonie die volgens Israël vernederend was. Israël beschouwt de ceremonies als Hamas-propaganda... en een schending van de bestandsafspraken... De honderden Palestijnen worden pas vrijgelaten als Hamas afziet van verdere ceremonies, zegt Israël. Paus Franciscus heeft een rustige nacht gehad, meldt het Vaticaan. Verdere details over zijn toestand zijn niet bekendgemaakt. De 88-jarige paus ligt al meer dan een week in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. En gisteravond meldde een woordvoerder dat zijn toestand was verslechterd... na een langdurige astma-aanval en dat zijn toestand kritiek was... Ook had hij meer pijn vergeleken met de dagen ervoor. Bij een aanhouding in Culemborg zijn vannacht twee politieagenten gewond geraakt. Ze wilden een auto controleren wegens opvallend rijgedrag. In Houten botste de bestuurster tegen enkele auto's en de politiewagen... waarbij de agenten gewond raakten. De bestuurster van 17 was onder invloed van alcohol en drugs en ze is aangehouden. Robin van Persie is per direct de nieuwe trainer van Feyenoord, meldt de Rotterdamse club. De 41-jarige van Persie komt over van Heerenveen... waar hij nog een contract had tot medio volgend jaar. Hij tekent in de Kuip tot de zomer van 2027. Berichten over zijn overstap gingen de afgelopen dagen al rond. Nu bevestigen Feyenoord en Heerenveen het. Van Persie volgt in Rotterdam Brian Priske op... die twee weken geleden werd ontslagen... Bij Feyenoord trainde Van Persie eerder de jeugd. In Heerenveen was hij voor het eerst hoofdtrainer.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 Brightside, Edward Rauhorst. Als je van dit nummertje wat je net hoorde niet vrolijk wordt... nou, dan weet ik het ook niet meer. Esqueleto van Diego Rivera. Een van de mannen met het mooiste tenorsaxgeluid van dit eh, moment. De Amerikaanse Mexicaan Diego Rivera. Hij eh, bracht de afgelopen jaren fantastische platen uit. Zo ook nu weer met zijn eh, allerlaatste album Ofrenda. Eh, uitgebracht op dat Positone label dat ik wel vaker gememoreerd heb. En daarbij wordt hij onder meer bijgestaan door Terrell Stafford op trompet... Art Hirahara op piano en Boris Koslov op bas. please. is een eh, veelgevraagd organist. Speelt mee op, eh, veel mee op andermans eh, platen. Maar heeft ook zijn eigen band. En zo af en toe brengt hij dus als bandleden platen uit. En onlangs deed hij dat met het album You Don't Know Jack... Een eh, hommage aan brother Jack McDuff, de gevierde organist en bandleider... die vooral in de jaren 60 successen behaalde met zijn soul jazz. Daar hoorde je een nummertje van de titelnummer, You Don't Know Jack. En met uh, Corey Weeds op uh, eh, sax en Dave Sicula op gitaar. You've apologized for putting me down. You've apologized for telling me lies. You've apologized for fooling around. And the quality of your alibis. And I'm happy to forgive and forget. Even though a little part of me died. If you can give me back the water and salt for all the tears I cried. You say that you regret the heartache and pain. You say you never meant to string me along. You say that you would never do it again. You simply hate the fact that you did me wrong. And I'd be willing to be noble and kind. Put all my little apprehensions aside if you can give me back the water and salt for all the tears I cried. Water and salt, water and salt, water and salt. Water and salt, water and salt, water and salt. splash clam chowder. Can you give me back the sleepless nights? Can you give me back my broken dreams? Can you give me back my human rights? Can you give me back my self-esteem? I'd be amenable to live and let live could possibly swallow my pride If you can give me back the water and salt For all the tears I cried Can you give me back the water and salt For all the tears I cried Water and salt glass of cider I'd be amenable to live and let live And I could possibly swallow my pride If you could give me back the water and salt For all the tears I cried Can you give me back the water and salt For all the tears Claire Martin. De Engelse jazzzangeres. Ik liet haar al eens aan bod komen in een van mijn eh, eerdere uitzendingen dit jaar. Haar meest recente album van eh, afgelopen jaar, Almost In Your Arms... zit weer vol groovy songs en meezingers. Zoals deze Water and Souls, eh, Salt. Ehm, Almost In Your Arms, het album van Claire Martin. Eh, over vocalisten eh, gesproken. Dat geeft me nog een keer de kans om eh, de, jullie aandacht te vestigen... op het feit dat er nog twintig kaartjes zijn... voor het concert van Wiepke Bonnet, zangviool... en haar garçons met eau de chansons. Interpretaties van Franse, bekende Franse chansons in Jazz in Zandvoort in het Nieuw Unicum. Ga naar het, de website jazzinzandvoort.nl. Er zijn nog zo'n twintig kaarten beschikbaar. Eh, gaan we snel door met eh, weer een, eh, ja, een plaat die vers van de pers is. Ga maar luisteren. jazz. het project van het Positone Label... waar wij heen Jazz jazzpioniers in het zonnetje worden gezet. Het eh, eerste album van dit ensemble was eh, gewijd aan de composities van Mingus... het tweede aan uh, Duke Pearson en het allernieuwste aan trompetist Freddie Herbert. Dat was het eerste nummer wat je hoorde, Soul Search. En het bijzondere is op dat, is op dat album, dit album Force and Grace van dus Blue Moods... geen trompetist te vinden is. De trompet de trompetpartijen van die eh, Hubbard worden gespeeld door de net geroemde saxofonist Diego eh, Rivera. Daarnaast is er nog de funky pianist John Davis, bassist Boris Koslov, daar is hij weer, en de drummer Vini Sperazza. Deze reeks eh, albums van dat ensemble Blue Moods is echt de moeite waard om te verzamelen. Ehm, en het album, wat ik net zei, Force and Grace, het allerlaatste album, net uitgekomen. En dat werd gevolgd door nog een lekker uh, eh, soulvol vet eh, nummer van het overheerlijke album The Tables Will Turn van uh, drummer Brandon Sanders. Dan hoorde je het titelnummer van The Tables Will Turn met onder meer Warren Wolf op uh, vibrafoon. We blijven even in de, in de lekkere soul hangen. FM Jazz Top 2025 Cover Up An Open Parting. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day feel tired. Before the day I met you, met you life was so unkind. Natural Woman. Voornamelijk bekend geworden in de versie van Aretha Franklin. En eh, in die versie ook te vinden in de NPO Top 2000. Maar hier vertolkt door Eugenie Jones. Van haar nieuwste album dat dus ook al in het eerste uur eh, voorbij kwam. Eh, te vinden op plek 847 in die roemruchte ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up Hitparade. Jazzy covers van songs uit de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Nederlandse saxofonist eh, Loek van den Berg brak een paar jaar geleden door met zijn eh, debuutalbum Wayfarer... dat eh, veel lovende kritieken kreeg. De opvolger ligt eh, net op de planken. Seafarer, een waardig vervolg vol met lyrische, enerverende songs... die sterk in die uh, jazz-traditie zijn geworteld... maar een hele moderne vibe en zelfs een eh, wat poppy uitstraling hebben. Een heel fraai album dus. Um, indie spelen naast Luke van den Berg op saxofoon... Willem Romers op drums, Azeo Friesacher op piano... Cassius Coat, contrabas en Nathan Surquin op trombone. Seafarer, Loek Loek van den Berg. Eh, we hebben het geluk voor eh, dat we nog meer nieuwe albums eh, te horen krijgen hier bij ZFM Jazz. Luister maar. New release. pianiste van dit moment, Sullivan Fortner. Vooral eh, actief als begeleider van de zangeres Cecile McLaurin Salvant, Maar inmiddels ook op eh, eigen benen staat als bandleider. Southern Nights, oorspronkelijk van de hand van die eh, andere machtige pianiste uit New Orleans. Alan Toussaint. In een hemelse, meeslepende interpretatie van het gelijknamige album van Sullivan Fortner. Net uitgekomen, stevige aanrader. En Fortner is deze week te beluisteren in het eh, Bimhuis in Amsterdam. Nog meer vrolijke klanken van een andere pianist, een Britse pianist, Joe Tetten, eh, van een plaat van een aantal jaar geleden, Big Fish. Dat is een van de meest vrolijke platen van de afgelopen vijf jaar, denk ik. We are still here, Joe Tetten. ZFM Jazz. de organist Joe Tatten. We're still here. Lekker groovy. Nou, ik ben niet zo lang meer hier in de studio. Nog een minuut of tien. We zitten alweer helaas aan het einde van deze twee uur ZFM Jazz. Maar volgende week zijn we er natuurlijk weer. Eh, ook nogmaals, eh, kijk even op jazzinzandvoort.nl als je naar het concert wil van Wiepke Bonnet op eh, zondag 9 maart. Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar nog meer vrolijke klanken van eh, Carmen Souza, de Kaapverdische zangeres... die ja, Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse invloeden verbindt met jazz blues. En dat levert eh, een eh, fraai album op, net uitgekomen, opnieuw. vers van de pers. Porte Dingle heet het album Carmen Souza en het nummertje heet Baju Mandadu. fraai nummertje van een fraai album. Carmen Sousa, Portingle heet het album. We zitten echt aan het eh, einde. De playlist komt weer op mijngroeven.nl te staan. Ook op de Facebookpage van ZFM Jazz. Eh, daar staat trouwens ook al op die mijngroeven.nl de uitzending van vorige week, de special gewijd aan eh, ZFM Jazz, eh, Planet Earth, aflevering 3, Deep Waters. die is echt de moeite waard om terug te luisteren, denk ik. We gaan eruit met een nummer van Peter Sumora van zijn laatste album Highlife. De in Nederland, Rotterdam woonachtige Ghanese. Trompetist Peter Sumora met op vocale Blay Amboli. Chop chop! by Tabé. This is High Life Music. Come from Ghana, West Africa. Introducing it to the world. The time is now. too much, oh. Your stomach go belly full, oh. When you belly full too much, oh, it go pain. The people you see going up are the same people you see coming down. People you see going up, my brother, yeah, pow. Are the same people you see coming down, yeah, pow. When you chop too much, your stomach go belly full. I say when you belly full too much. trouble too much, oh.